Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt volle bak gepoetst en geveegd op snelwegen. Op veel plekken zijn stikstofprotesten aan de gang. Boeren hebben mest, hooi of afval op het wegdek gestort. En doordat het soort afval per, plek verschilt... is het opruimen een hele klus, zegt Rijkswaterstaat. Vooral in het oosten en midden van ons land zijn ze er druk mee... ziet deze verslaggever van Omroep Gelderland. Ja, op die op- en afritten, zoals je zei, ligt puin. Ik heb al eh, bij Lunteren gezien, dat is weer bij de A30... dat daar eh, ja, huisraad lag, een half omgezaagde boom, ja, grind. En dat werd dan allemaal uitgestort, zo half op die op- en afritten dus je zag daar eh, ja, het verkeer slalommen langs die eh, blokkades. Op een aantal plekken is de weg alweer open. Maar op andere plaatsen kan het opruimen volgens Rijkswaterstaat tot in de middag duren. En er is een hele bak geld ingezameld voor het Duitse meisje... dat vorige week als enige van haar gezin het kanodrama overleefde. De kano sloeg om op het Veluwemeer. Haar ouders en zusje verdronken. Het meisje van zeven kon zich vastklampen aan een boei. Haar beste vriendinnetje begon een inzamelactie en daar is al meer dan 36.000 euro op gehaald. In een woonwijk in Den Bosch is vannacht een explosie geweest. Het zorgde voor veel schade aan de gevel van een huis, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant. Dakpannen zijn van het dak af boven de voordeur. Een deur is ontzet van het toilet. Je, nou, je ziet een hoop troep en puin liggen. Dus een enorme explosie die zelfs tot op het politiebureau in het centrum van Den Bosch te horen is geweest volgens de politie. Wie er achter die ontploffing zit is nog niet duidelijk. Het gezin dat in het huis woont is ergens anders ondergebracht. En dit geluid kwam net iets te vroeg voor Lady Gaga-fans. Die kwamen na het concert van de Wereldster in Arnhem van een koude kermis thuis. Ze misten de laatste trein en moesten daardoor op het station blijven pitten. Ook voor de mensen die met de auto terug naar huis wilden was het ploeteren gisteravond. Er wordt aan de weg gewerkt rondom het Gelredoom, waardoor het file rijden was. En het weer nog een beetje van alles wat. Af en toe wolken en kans op een buitje. Maar ook flink wat zon vandaag bij 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart. Al rekening met 10 minuten vertraging. Dit komt uiteraard door de afgesloten A10.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 En als de muziek dan uit de Latijns-Amerikaanse landen komt, sla je de spijker bijna altijd op zijn kop. Toda tanto a mi vida al mirarme sonreír así haces felices mis días yo no sé qué pienses hoy que conoces mi pasado soy un fracasado en el amor y tú nunca has amado yeah.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 And become just another old memory of a cold rain. Triple Play. Een klasbak in Canada. Alle optredens zijn eruit verkocht en hier nauwelijks bekend. Johnny Reed met What Love Is All About, Dance With Me en A Picture Of You. together all alone we finally found a moment uit eigen land van Rijn Metja, Xerxes en Mo. This has got to be the saddest day of my life. I call you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day Since this is our last day together, I wanna hold you just one more time. And when you turn and walk away, don't look back, baby, don't look back. I wanna remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say Oh, please don't stop me till I'm through. Oh, this is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done oh, was wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by I'm gonna miss you, I can't lie I've got eyes and so do you I just think this is the thing to do It's gonna hurt me, I can't lie Maybe you meet, you meet another guy I want you try, try, try, try, try, try, try. let's just kiss and say goodbye. Mm-hmm. I'm gonna miss you, I can lie. Understand me, I want you try. It's gonna hurt me handkerchief and wipe your eyes. Maybe you will find, you will find another guy. Let's kiss and say goodbye, pretty baby.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 I'm always wondering what it would be like to die. She asked me why. Always smile when I feel like I'm gonna cry. She asked me why. Over the cliff. and phantom sands. She's always offering me her hand. And I hear her coming ask her why. She says everything that she sees shine is in the sky. Up there shining. When your belly's rolling down the fold. When you ask for bread and get a stone. When you feel like you're alone, listen for me, come Spotlight.